Door Almegens met het NOS-journaal. Bij het beëindigen van de demonstratie tegen het kabinetsbeleid in Den Haag... heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Dat gebeurde nadat demonstranten een politiehond hadden geschopt... en zijn begeleider belaagden met een vechthond. Aan de demonstratie op het Malieveld mochten 200 mensen meedoen... maar het werden er veel meer... waarna de politie rond half vier de demonstranten vroeg te vertrekken. Toen daar nauwelijks gehoor aan werd gegeven... voerden de ME charges uit. Er zijn ruim 20 demonstranten aangehouden. Bij de verkiezingen in twee Duitse deelstaten kan de CDU volgens exit polls rekenen op een verlies. De zwaarste klappen voor de partij van bondskanselier Merkel lijken te vallen in rijnland palts waar de christendemocraten uitkomen op 27 van de stemmen. Vijf jaar geleden was dat nog bijna 32 De SPD wordt daar de grootste. In Baden-Württemberg zakt de CDU naar verwachting van 27 naar 23 procent. Daar gaan de groenen aan de leiding. De verkiezingen in de twee Duitse deelstaten vormen de aftrap van het superwaaljaar. Vier andere deelstaten gaan ook nog naar de stembus en in de herfst volgen landelijke verkiezingen. Dan wordt ook de nieuwe bondskanselier gekozen. Het was vandaag een van de bloedigste dagen sinds het begin van de protesten in Myanmar tegen de staatsgreep. Bij demonstraties in een aantal steden zijn zeker 38 mensen gedood. Alleen al in de voormalige hoofdstad Yangon zouden 14 mensen zijn doodgeschoten door ordentroepen. Sinds begin februari gaat de bevolking dagelijks de straat op. De ordentroepen grijpen hard in en drijven betogers met geweld uit elkaar. De politie in Spanje heeft een drugsnetwerk opgerold. Dat sluisde onder meer cocaïne uit Colombia door naar Nederland. Bij invallen in onder meer Madrid en Valencia zijn 12 mensen opgepakt. En er is 600 kilo cocaïne in beslag genomen. Het weer, vanavond en vannacht nu en dan regen. Morgen zon en stapelwolken met soms nog een bui. Staat een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 9.